Tientallen bewoners uit de omgeving moesten hun huis uit. Ook een hotel werd ontruimd. Het is voor vrouwen die drager zijn van het beruchte borstkankergen BRCA2 niet nodig om uit voorzorg beide borsten weg te halen. Dat blijkt volgens het AD uit nieuw onderzoek van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Volgens onderzoekers kunnen die vrouwen zich elk half jaar laten controleren. Voor vrouwen met het andere borstkankergen BRCA1 is amputeren nog wel altijd de veiligste optie. In Nederland hebben duizenden vrouwen één van die twee genen. Ze lopen hoog risico op het krijgen van de ziekte. Op een festival in Californië heeft een man meerdere mensen neergeschoten. Daarbij zijn drie doden gevallen en 15 mensen gewond geraakt. De schutter zelf is doodgeschoten door agenten. Er is mogelijk nog een tweede dader. Het gebeurde op een foodfestival rond het thema knoflook... zo'n 50 kilometer ten zuiden van San Jose. Volgens een ooggetuige schoot de dader willekeurig om zich heen. In de Afghaanse hoofdstad Kabul is een aanslag gepleegd op het kantoor van een kandidaat voor het vicepresidentschap. Daarbij vielen zeker 20 doden en raakten 50 mensen gewond, onder wie de politicus zelf. Na de explosie volgde een vuurgevecht dat urenlang duurde. Gisteren begon de campagne voor de Afghaanse presidentsverkiezingen... die eind september worden gehouden. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist. De afgelopen weken waren er drie aanslagen in de Afghaanse hoofdstad.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 Welkom in het tweede uur van de ZFM Zomer Pride Wake-up. En ja, dit wordt de dag. Vandaag begint het de Pride. En wij beginnen nu verder. We gaan verder met Maan. En die vertelde ook hoe het ook kan. Dat was wel heel kort vandaan. schijnbaar eh, ging er iets mis hier bij ons in de computer. Maakt niet uit. We gaan gewoon door met uh, Shawn Mendes, Camille Cabello en Signorita. Bello met Shawn Mendes. En een heel klein stukje maan daarvoor. Daarvoor excuus, maar dat krijg je van me te goed. We gaan door met een eh, Franse hit van vorig jaar. Uh, ehm, Navi, Je coûte du Miles Davis. Het gaat er eigenlijk om dat als je het niet meer weet... wat je ook doet, luister naar Miles Davis. En het komt gewoon helemaal goed. d'une fiole Puisqu'on sera plus ensemble Si fier qu'on s'abandonne C'est fou qu'on se ressemble On se reverra pas T'aimes tant te faire du mal L'amour c'est comme ça Tiens qu'au détail Alors j'écoute du m'as Et le temps passe. On s'afflige des supplices. Puis on se lasse. Prisonnier de mon spleen. La peine c'est pas du toc. Des larmes de crocodile en fond Herbie en coq. Donne-moi de tes nouvelles. Si la nuit tu es seul, peu importe qu'on s'aime ou qu'on se fasse la gueule. Alors j'écoute tu' restes Davis. puis on se Tout toutes tes pétales. Alors j'écoute du Miles Davis. another one, another one. We the best music, DJ Khaled. I don't know if you could take it. No, you wanna see me naked, naked, naked. I wanna be a baby, baby, baby. Spinning in his wet just like he came from Maytag. Rocket with it on the brown. Like, when I get like this, I can't be around you. I'm too little to dim down a notch. Cause I can into things that I'm gon' do. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow, thoughts. Wow, wow, wow. When I'm with you, all I get is wild thoughts. Wow, wow, wow. When I'm with you, all I get is wild thoughts. Let's go. I hope you know I'm for the taking. You know this cookie's for the bagging. Kitty, kitty, baby, get her things to rest. Cause you done beat her like the 68 Jets. Diamonds are nothing when I'm rocking with ya. Diamonds are nothing when I'm shining with ya. Just keep it white and black as if I'm your sister. I'm too hip to hop around, time to hit with ya. I know I get wow, wow, wow. Wow, wow, wow, thoughts. Wow, wow, wow. When I'm with you, all I get is wild thoughts. Wow, wow. I heard it got these other niggas going crazy. Yeah, I treat you like a lady, lady. Fuck you till you burned out, cremation. Make it cream, yeah, Wu Tang. Throw that ass back, bouquet. Call me and I could get it, you say tell you gone off the doors. Oh, yeah, yeah. Careful, mama, why what you say? You say you talking to me like your new babe. New babe. you talking like you trying to do things. Now that pipe gotta run it like she Usain, baby. You made me drown in it, ooh, touche, baby. I'm carrying that water, Bobby Boucher, baby. And you know I'ma slaughter like I'm Jason. Busted, why you got it on safety? White girl, red shit on brown liquor. I probably shouldn't be around you. Uh-uh. Cause you get wild, wild, wild looking like it's nothing that you won't do. What you won't do. Hey girl, that's when I told you. I told you. When i was you, all I get is wild thoughts. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow thoughts. Wow, wow. ZFM. Ja, dat is Rihanna. En we lopen iets voor op schema, midden door, eh, een maan. Maar eh, we gaan eigenlijk rond deze tijd altijd iets anders doen in dit programma. En dat is ons eigenlijk een klein rubriekje. En dat is het rubriekje Jazz is niet eng. En dit is Charlie Parker. En dat, daar hoef je natuurlijk helemaal niet mee te beginnen. Maar ik wil je eigenlijk aanraden om ook eens in het weekend naar onze jazzpresentatoren en ons jazzprogramma te luisteren. Vooral op de zondagochtend. En daar hoor je echt heel veel mooie en verschillende dingen. En om te beginnen, om je toch een beetje de, richting de jazz eh, te doen... Stuur, eh, wil ik je nu laten horen Nicola Conte met Sea and Sand. Een mooie interpretatie. En eh, daar komt-ie. borders and shells, the golden frame of your hair, Eyes reflecting eyes, flickering shadows of love's desire. shells, the golden frame of your hair. Drops, clear crystal drops are going forward. toch best mee, toch?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 Falling in love with me. van Dua Lipa hier op ZFM in de ochtend. We gaan door met de grootste hit in Amerika op dit moment. En dat is hier al 16 weken, staat hij al op 1. En dat dankzij een sampletje van een jongen hier uit Pummerend.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 Riding on a tractor, lean all in my bladder cheated on my baby. You can go and ask it. My life is a movie, but riding in boobies. Cowboy hat from Gucci, Wrangler on my booty. Can't nobody tell me nothing.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 Got no stress, I've been through all that. I'm like a Marlboro man, so I kick on back. Wish I could roll on back to that old. Billy Ray Cyrus, Nil Nask X en Kio dus, uit Purmerend. Een bizar verhaal, misschien heb je het gezien bij eh, Jinek. Maar die jongen maakte dus een sampletje en dat is wereldwijd overgenomen. En eh, ja, je moet het maar eens googlen. Het is echt, eh, echt bizar. Door met Alicia Cara. En dat uh, heet Right Here. I guess for now you've got the last laugh.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 Goed, wij gaan lekker door met eh, George Michael. En waarom? Dit is de Pride-uitzending van de Summer Wake-up hier op ZFM. Ga naar buiten. Ga doen mee met de Pride. Moedig mensen aan. Ga naar het festival. Ga naar de Badhuisplein. Ga naar het podium. Bezoek de exposities in het museum. Het wordt een geweldige Pride. was Beyoncé. En we gaan door. Het is nu kwart voor tien. Kraken smaak eh, gaat nu even verder. I'll be loving you. En het laatste kwartier van Summer Sunrise. for insecurity. Just like a poet, shy enough to show it, bold enough to put down in words in all obscurity of luster that lingers. You flow through my fingers, then lyrically trickle down my spine. I'll swirl you like fine wine and stir up a punchline to kiss your ruby lips another time. shaken, scared enough to fall out of grace from singularity. Intoxicated, unadulterated, saturated, sinful and free of ambiguity. The sweetest connection, adorned to perfection. I drift into an ocean of despair. My soul needs to unwind, so throw me a lifeline and pull me up to show me you'll be mine. be in love till my heart beat through. Never leave when I do not long. All I really need is round you. I heard about a soulmate, never did fall for the theory. Till you caught me in every. Couldn't even sleep, stayed up, had you on my mind. I did, it was scary. Forever never seemed this far away. It's only one thing that I'ma say. I give you my all, my night and day. It's never no games that I'ma play for the last time. If you want me to say, I'll go out of my way. Make that promise today. I'll be loving you. Cause if you want it for real, show me all that you feel. Nothing that to conceal. I'll be loving you. Oh. dat was Kraak en Smaak. Ook een Nederlands product. Ja, het zal misschien niet ook niet Kraak en Smaak heten. Dat is zijde. We gaan door met uh, Dit zijn de laatste 10 minuten van de Summer Wake Up. Speciaal voor de Pride. En hier is In Wonderland uh, eh, Badaboom van Hoeveel me. No, you didn't. see ik Altijd heel erg mooi met dat symfonieorkest erbij. We gaan nog even door met Juice. Nog 10 minuten, dan gaan we weer. don't even gotta try. Now you know. I like shot a nigga better over time. Now you know. They just say I'm not the baddest bitch you like. don't even gotta try. is Lizzie met Juice. Ja, en dat is het laatste nummer. En wat draaien we nu als laatste nummer voor de Pride? Gloria Gaynor natuurlijk. Ik, zie jullie, eh, ik hoor jullie woensdag weer. En nog een eh, hele fijne Pride vandaag.